Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Dat is drie jaar eerder dan afgesproken. President Poetin noemde het op tv een historische gebeurtenis. Hij voegde eraan toe dat de VS achterloopt bij het vernietigen van chemische wapens... volgens Poetin wegens gebrek aan geld. Al in 1993 werd een verdrag gesloten om chemische wapens wereldwijd te vernietigen. De Russen begonnen ermee in 2002 en hebben er dus 15 jaar over gedaan... om al hun chemische wapens te ontmantelen. Schiphol zegt dat de luchthaven nog steeds op een veilige en duurzame manier kan groeien. Uit een milieueffectrapportage blijkt volgens Schiphol dat het aantal woningen met zeer veel geluidsoverlast ruim onder de norm blijft. Omwonenden zeggen juist dat uit het rapport blijkt dat Schiphol na 2020 nog nauwelijks kan groeien. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt vanaf november nog eens honderden vluchten. Daardoor worden ongeveer 400.000 mensen gedupeerd. Volgens Ryanair zijn de annuleringen nodig omdat personeel een overschot aan vakantiedagen heeft. Door dezelfde problemen moest het bedrijf al eerder vluchten schrappen. Twee brandweermannen moeten de cel in vanwege brandstichting in Limburg. De ene krijgt twee jaar cel, de andere anderhalf jaar. In 2014 hebben de twee in onderbanken en omgeving in Zuid-Limburg branden gesticht. Ze waren toen lid van de vrijwillige brandweer. Een derde verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In Engeland gaat het vrouwenvoetbal op de schop. Zo wordt de hoogste divisie een volledig professionele competitie... met 14 teams die fulltime betaalde speelsters onder contract zullen hebben. Clubs kunnen alleen naar deze competitie promoveren... als ze voldoen aan strenge licentievoorwaarden. Het weer op veel plaatsen is het vrij zonnig. Vanavond blijft het droog, maar vannacht raakt het bewolkt en valt er wat regen. Morgen is het overwegend bewolkt. Soms komt de zon erbij, maar er valt ook een bui. Met 19 graden is het wel aangenaam. Vrijdag wordt het met maximaal 22 graden warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. De Randstad files dus op de A1 richting Amersfoort bij Bunschoten 5 kilometer. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 5 kilometer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en de afrit met het AMC. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam. Door een ongeluk staat er tussen Delft en Rotterdam Airport een file van 5 kilometer. Op de A15 Europort richting Gooiken bij Spijkenisse 5 kilometer door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16 richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 7 kilometer.